Jelle Visser met het NOS-journaal. Gent, die vannacht in Spa is doodgeschoten... werd samen met zijn collega bij een café ruzie geroepen. Volgens de Belgische justitie was een groep van drie Nederlanders... de toegang tot het café geweigerd. Toen de agenten de auto van de mannen wilden controleren... werden ze vanuit de wagen beschoten. De 38-jarige agent werd getroffen. Zijn collega schoot terug op de auto. De auto met verdachten ging er na de schietpartij vandoor... Later werd de 36-jarige Nederlander Ivo T. opgepakt. Hij zou in zijn buik zijn geraakt. Onduidelijk is of hij ook de schutter was. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. De Rijn staat bij Lobit op de allerlaagste stand die ooit is gemeten. 6,87 meter boven NAP. Het vorige record was in 2011, toen stond het pijl 2 centimeter hoger. In Duitsland heeft het net als in Nederland de afgelopen twee dagen hard geregend. Maar het duurt nog dagen voordat het extra water Nederland bereikt. De binnenvaart leidt al weken schade door de lage waterstand... omdat ze minder vracht kunnen vervoeren. Radiopresentator Govert van Brakel heeft vandaag zijn laatste programma gepresenteerd. Na 42 jaar houdt hij het voor gezien. Van Brakel presenteerde tot en met vandaag het Radio 1-programma De Perstribune. Zijn radio radiodebuut maakte hij in 1976 bij NCRV Sport op Zaterdag. Daarna presenteerde die onder meer NCRV's Hier en Nu, het NOS Radio 1-journaal... met het oog op morgen en langs de lijn. Ook stond hij twee keer met de radiomicrofoon aan de finish van de Elfstedentocht. In de Eredivisie heeft Willem II thuis gemakkelijk gewonnen van Heracles Almelo. Het werd 5-0. Frans Kool, Sol scoorde drie doelpunten. Avac maakte er twee. Het was voor Willem II de tweede overwinning van het seizoen. En dan het weer vanuit het westen, meer bewolking en vanavond regen. Het is 18 tot 21 graden.